Mariette Krol met het NOS Journaal. Het noorden van Japan is getroffen door een krachtige aardbeving. Op het eiland Hokkaido zijn huizen en gebouwen ingestort... en er zijn tot nu toe zo'n 20 gewonden. De autoriteiten hebben bekendgemaakt dat er ook vermisten zijn. De aardbeving had een kracht van 6,7... en het epicentrum lag op zo'n 100 kilometer ten zuidwesten van de stad Sapporo. De nationale politie wil niet dat de website politie.nl wordt gebruikt voor cao-acties. De politiebonden willen dat er vanaf vrijdag alleen nog koppen op de site worden geplaatst, zonder inhoud. Maar wel met uitleg over de cao-eisen van de politiebonden. De korpsleiding wil daar niet aan meewerken, onder meer omdat niet alle politiemensen actie voeren. De Amerikaanse rapper Kanye West wil gaan samenwerken met kunstenaar Joep van Lieshout... West werd dinsdag in Nederland gesignaleerd. Van Lieshout zegt dat hij op bezoek was in zijn atelier in Rotterdam... om de samenwerking te bespreken. Wat ze precies van plan zijn is, is nog geheim. Het wordt in ieder geval niet iets met muziek, zegt Van Lieshout. De kunstenaar is vooral bekend van zijn sculpturen... waarmee hij wereldwijd exposeert. De Japaner Kei Nishikori heeft op de US Open in New York... de halve finale bereikt... ten koste van de Kroaat Marin Silic... Nishikori was in vijf sets net iets te sterk voor Silic. Hij treft in zijn volgende partij de winnaar van de wedstrijd... tussen Novak Djokovic en John Milman. En de Nederlandse dubbelspeelster Demi Schuurs... heeft de halve finale in het damesdubbel net niet gehaald. Met haar Belgische partner Elise Mertens liet ze een matchpoint onbenut...